Wanneer eindexamenleerlingen in mei ziek zijn of in quarantaine zitten, schuiven de toetsen gewoon op. En mogen ze een maandje later alsnog aan de bak met hun toetsen. Eerder deze week werd ook al bekend dat eindexamenleerlingen na de kerstvakantie wel gewoon naar school mogen om lessen te volgen. Het is echt niet oké dat er druk is op Schiphol en dat mensen gewoon het vliegtuig pakken, zegt minister van Nieuwenhuizen. Vandaag stonden er lange rijen bij de incheckbalies naar Schiphol. Waarom ga je? Ehm, ja, het is gewoon, ik ben daar geboren, dus ik ga gewoon elke december. Dus nu ook. Best opvallend, vanaf vandaag staat de hele wereld op code oranje. Dat betekent dat je alleen naar een land toe mag als het echt niet anders kan en dus niet voor vakanties. Ja, druk op Schiphol dus, maar in de winkelstraten wordt het een stuk rustiger. Want minister Grapperhaus heeft de boel aangescherpt. Winkels mogen alleen nog open als ze voor het grootste deel noodzakelijke spullen verkopen. Zoals eten, babyspeentjes of shampoo. Betekent dat de Vibra, Action en Hema morgen niet meer open mogen. Een winkel die dus, laat ik zeggen, eh, voor de helft eh, jurken en broeken verkoopt... en voor de helft worsten kan niet open. Sommige kleine winkels hebben iets bedacht om toch nog wat te kunnen verdienen. Deze kledingwinkel in Naarden bijvoorbeeld. De eigenaar is nu een soort van personal shopper. Alles wat in mijn winkel hangt, daar ga ik aantrekken en filmpjes van maken. Daar zeg ik de prijzen bij. En als mensen interesse hebben, dan rijd ik naar de mensen thuis. Dan zet ik die tas zet ik voor de deur. Ik blijf in de auto zitten of ik ga in de tuin zitten en ik, eh, en ik geef wat kledingadvies. En wat ze willen, mogen ze kopen. En, dat, en wat niet, dat neem ik weer mee naar huis. Een kledingwinkel in het Brabantse Baarle-Nassau heeft ook iets bedacht. Ze verhuizen gewoon naar een leeg pand, 250 meter verderop. Want dan staat de winkel in Baarle-Hertog, Belgisch grondgebied. Daardoor kan de eigenaresse voorlopig gewoon doorgaan met verkopen. Het weer nog. Vannacht raakt het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen in de ochtend vooral in het oosten nog regen en grijs. In de loop van de dag komt de zon weer tevoorschijn.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 Don't want you to stay is no more. ZFM. ZFM. je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. uyami ayikholana buso wami awukholana zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Examenleerlingen op middelbare scholen krijgen meer mogelijkheden om hun diploma te halen. Het centraal eindexamen wordt nu verdeeld over drie tijdvakken in plaats van twee. Normaal is het tweede tijdvak alleen voor herexamens. Nu mogen er ook gewone examens naar worden doorgeschoven. De politie in Spanje heeft bij een enorme actie tegen witwassen door de Russische maffia 23 mensen gearresteerd, vuurwapens in beslag genomen en vele miljoenen geblokkeerd. De organisatie is volgens de politie diep geïnfiltreerd in onder meer Spaanse overheidsinstanties. En een lijkschouwer in Londen heeft vastgesteld dat een meisje van negen is overleden door luchtvervuiling. Het is volgens Britse media voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk dat luchtvervuiling wordt aangewezen als rechtstreekse doodsoorzaak.